Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Mona Keizer is geen lid meer van het CDA. Ze was namens die partij staatssecretaris en Tweede Kamerlid. Je hoort politiek verslaggever Mark Hamer. Eh, de echte reden voor haar vertrek is nog niet helemaal duidelijk. Eh, het CDA moet net als zoveel partijen op dit moment... op zoek naar een lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 november. Het eh, RTL meldt dat een eventueel lijsttrekkerschap... van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls... de druppel was voor Keizer. Maar ja, mensen binnen het CDA die wij spreken... die bevestigen dat waar nog of hij nog helemaal niet. Zelf heeft ze nog geen reactie gegeven, dus daar moeten we nog maar even op wachten. FC Twente krijgt een straf voor de rellen rondom de thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammerby. Bij de volgende Europese wedstrijd moet een gedeelte van de tribune leeg blijven. Ook krijgt de club een boete van 62.000 euro. En dan gaan we het hebben over salsa dansen. Je weet wel. Lekker hoor. Het salsa dansen is steeds populairder aan het worden. Op verschillende plekken zitten de lessen helemaal vol, merken ze ook hier in Den Helder. De laatste jaren, zeker na corona, ehm, is de dansschool echt, echt flink gegroeid. En na de lessen in de dansschool ga je natuurlijk voor het echi doen op een salsafeest. Dus bij Summer Breeze in Amsterdam zien ze dan ook veel nieuwkomers ik heb eigenlijk nog nooit letten of iets gedaan. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Ja, het is best wel eh, hype nu, denk ik, een beetje. En ik hoor er eigenlijk heel veel over dat het gewoon een hele gezellige vibe is. Ik dans zelf afro, afro heel lang. Dus voor mij is dit ook weer nieuw eigenlijk. Het is eigenlijk buiten mijn comfortzone. Het is leuk, leuk, heel erg leuk. muziek is leuk, vrolijk. Dat is eigenlijk in Groningen. En het is gewoon leuk om weer andere mensen te leren kennen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog. Morgen krijgen we weer regen en wordt het een graad of 19.